Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen kunnen in hun woonplaats geen huisarts vinden. De werkdruk voor hun is zo hoog dat sommige huisartsenpraktijken geen nieuwe patiënten aannemen. Dat staat in het AD. En dus moeten meer mensen hun stad of dorp uit wanneer ze naar een arts moeten. En ook in de thuiszorg gaat het niet goed. Er is daar te weinig personeel, terwijl het aantal ouderen dat thuis hulp nodig heeft alleen maar toeneemt. Er moeten familieleden bijspringen om voor hun vader of oma te zorgen. Er wordt veel gebeld naar het Nibud. Die geldadviseurs krijgen allerlei vragen over de inflatie, die ontzettend hoog is. Er zijn net nieuwe cijfers bekendgemaakt en daar word je niet echt vrolijk van, vertelt economiecollega Nick Wouters. Pak je boodschappenwagentje, dan gaan we eens even kijken wat daar duurder is. Meestal kom je eerst bij de groenten terecht, 12,6% duurder. Vlees 10,5%, pak je nog een pak koffie, nou dan ben je 14% meer kwijt. Melk, kaas en eieren 10% en misschien sluit jij af met een bier. Nou, die, die krat bier is 13% duurder dan een jaar geleden. Dus dan heb je heel wat producten in je wagen zitten die duurder zijn. Je merkt het dus op steeds meer plekken. En dus hebben meer mensen moeite om rond te komen. Bij het Nibud kloppen ze dan aan met geldvragen. Die stichting hoopt dat het kabinet met oplossingen komt bij het uitgaan kom je ze tegen in de deur van de kroeg of club, portiers. Eh, zij zorgen ervoor dat jouw stapavond een beetje veilig verloopt. Alleen is er een tekort aan deurwachters met de juiste papieren. Bijna de helft van de Amsterdamse portiers werkt zonder diploma, vertelt deze docent van een portiersopleiding. Ik denk dat eh, corona daar een oorzaak van is. Ze zijn andere werkzaamheden gaan zoeken. En ook dat de opleiding, de, de, de, cursus, maar ook het examen enorm zwaar is. Dat wordt erg onderschat. Maar 65% haalt het theorie-examen. De politie heeft al aangekondigd meer te gaan controleren op de diploma's. Daardoor wordt het wel weer drukker op die portiersopleiding. Het weer nog een grijze dag vandaag. Het is wel bijna overal droog en alles behalve fris. Aan de kust wordt het een graad of 20. Landinwaarts kan het wel 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Met 140 kilometer file is het erg druk in de regio. Files met forse vertraging staan er op de A4 naar Amsterdam. Dat heeft te maken met een ongeluk op de ringweg Amsterdam. Voor de ringweg staat 8 kilometer file en dat kost je drie kwartier extra. Daardoor ook een probleem op de A5 voor de aansluiting met de A10. Dat kost je een kwartier extra. En op de A7 richting Zaandam staat tussen Hoorn en Purmerend 7 kilometer. En die file kost je 20 minuten extra.